4 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit de komende vijf jaar waarschijnlijk zo'n 70 van de 500 Nederlandse winkels. Zeeman-topman Maris zegt dat tegen persbureau ANP. Volgens hem gaat het goed met het bedrijf... maar zijn sluitingen van slechtlopende filialen nodig om gezond te blijven. Tegelijkertijd opent Zeeman ook nog steeds nieuwe winkels. Personeel van winkels die sluiten kan daarom vaak herplaatst worden naar andere vestigingen. Het kabinet trekt honderden miljoenen uit om de stikstofcrisis aan te pakken. Bronnen melden aan de NOS dat het gaat om zeker 500 miljoen euro. Het geld is onder meer bedoeld voor natuurherstel, voor het uitkopen van boeren en om de bouw aan de gang te houden. Gisteravond hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over een pakket aan maatregelen. Rond deze tijd worden de plannen bekendgemaakt. Apothekersorganisatie KNMP adviseert apotheken om voorlopig geen maagzuurremmers meer uit te geven met de stof ranitidine. De inspectie gaat die terugroepen omdat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. De apothekersorganisatie zegt veel vragen te krijgen over de terugroepactie. Volgens de inspectie wordt daar volgende week meer over bekend. De maagzuurremmers worden ook zonder recept verkocht bij drogisterijen. Daar worden ze voorlopig niet uit de schappen gehaald. De eigenaar van een slachthuis in Drachten is veroordeeld omdat hij een dierenarts heeft mishandeld. Hij krijgt een werkstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. De dierenarts wilde een koe met een absces onderzoeken. De man werd daar woedend over en werkte de vrouw tot twee keer toe tegen de grond. Ze liep daarbij onder meer een hoofdwond op. De slachthuiseigenaar zei tegen de rechter dat zijn agressieve reactie te wijten was aan stress... en dat het niet zijn bedoeling was om de vrouw pijn te doen. Het weer vanmiddag regenachtig, in het zuiden ook af en toe zon. Het is 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Morgen vrijwel overal droog en zonnig. Zondag weer meer bewolking, met later vooral in het zuiden ook regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. Inmiddels wordt het steeds drukker op veel wegen. Er staat in totaal 75 kilometer file in de regio... Met vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... tussen knooppunt Oude en Maarsen 10 minuten... Een half uur oponthoud op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Daar staat het vast tussen Vinkenveen en Maarsen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp. Je moet rekening houden met 20 minuten extra reistijd daar. op de A7 van Horen naar Zurich staat het vast tussen Wieringenwerf en Brezandijk. Daar een kwartiertijdverlies. verlies. En op de A27 van Almere naar Gorkum 10 minuten op onthoud voor knooppunt Rijnsweerd.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 Do you hear it now? Can you feel it all around? It's getting clearer now. It's getting clearer now. And it's breaking through the clouds. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance, Follow me with both hands. I can make the rain dance. Follow me with both hands. I can make the rain dance. to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love.